Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Honduras zijn bij overvolle gevangenis zeker 13 doden gevallen. De gevangenen kwamen om door een brand die medegedetineerden hadden aangestoken. Van een van de doden werd het hoofd afgesneden en over de gevangenismuur gegooid. De onrust was in de noordelijke stad San Pedro Sula. Alle gevangenissen in Honduras zitten overvol en de omstandigheden zijn vaak mensonterend. In januari kostte een brand in een cellencomplex in Comayagua 361 mensen het leven. De burgemeester van Leeuwarden spant een kort geding aan tegen de politiebonden. Hij wil voorkomen dat agenten zondag actie gaan voeren tijdens de voetbalwedstrijd Cambuur-Zwolle. Vanmiddag verbood de rechter al acties tijdens de wedstrijd Go Ahead Eagles Den Bosch, die morgenavond wordt gespeeld in Deventer. De vakbonden hebben ook acties aangekondigd in de vier grote steden. Aanstaande donderdag houden ze in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag een werkonderbreking van vier uur. Agenten blijven wel beschikbaar voor spoedgevallen. Er is weer zicht op een nieuwe CAO voor schoonmakers. De werkgevers hebben de vakbonden uitgenodigd om volgende week formeel te komen overleggen. De afgelopen weken is er informeel contact geweest en volgens de werkgevers is een CAO nu onder handbereik. Naast het eerdere aanbod van 5% meer loon en minder werkdruk zijn de werkgevers nu ook bereid pas later te praten over een eventuele verhoging van de pensioenpremie. Het is nog niet bekend hoe de vakbonden hebben gereageerd op de nieuwe uitnodiging voor overleg. De schoonmaak-CAO geldt voor 150.000 werknemers. In de Europa League heeft AZ in Alkmaar met 2-1 gewonnen van Valencia. Holman maakte vlak voor rust 1-0. Kort na de rust maakte Mehmet voor de Spanjaarden gelijk. In de 79 e minuut maakte Martens voor AZ de winnende goal. En volgende week donderdag is de return in Valencia. Het weer nog, vannacht veel bewolking, het oosten en noordoosten wat regen.